Vandaag was er een bijeenkomst voor betrokkenen met mensen van slachtofferhulp erbij. Want het drama heeft er flink ingehakt, zegt de burgemeester. Nou, wat mij echt heel erg bijblijft waren de mensen die in de wat-als stand staan en zeggen van ja maar ik stond eerst daar en ik ben van plek veranderd. En anders was ik het geweest. En wat ik merkte is dat er bijna een soort schuldgevoel is. Van ja, maar omdat ik verplaatst ben, stonden zij daar. Maar ook eh, hoe ik kinderen hun ouders zag troosten. we hebben het vaak over de kinderen. Maar kinderen zien ook dat hun ouders verdriet hebben. Ehm, ja, dat vond ik ook wel moeilijk om, eh, om te zien. Eh, en ook blij dat daar ook hulpverlening voor aanwezig was. Om mensen uit te leggen hoe ga je hiermee om. In Amsterdam kun je straks mogelijk niets meer bestellen op Uber Eats. De arbeidsinspectie wil Uber iets een maand lang stilleggen in de regio Amsterdam. De inspectie vindt dat de maaltijdbezorger te weinig doet om te zorgen dat hun couriers de juiste papieren hebben. Uber Eats zegt dat de identiteitscontroles inmiddels werken zoals ze moeten, maar de arbeidsinspectie denkt daar dus anders over. Ja, misschien ben je wel onderweg naar familie, de tafel aan het dekken of je aan het omkleden. Voor veel mensen staat vanavond het kerstdiner op de planning. Het begin van een reeks familieverplichtingen. En als het aan jongeren ligt, wordt er één onderwerp niet besproken aan tafel. Politiek. Ja, same. Politiek. Ja, wordt het vaak gewoon niet gezelliger van. Ik hoor wel een beetje onder de queer community, dus het is altijd wel een beetje een drama. En dan met politiek en dat soort dingen, het is altijd... Eh, ik laat mijn, mijn familie maar praten en ik denk van oké, ik, ik hou mijn commentaar voor me. praat liever niet over politiek, maar dat is niet eh, alleen maar bij mijn familie hoor.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 Een vrouw van 56 reed in op een groep mensen bij een lichtjesoptocht. Waarschijnlijk was ze onwel geworden en raakte zelf ook gewond. Een jongen van negen is zwaar gewond geraakt toen een vriendje een vuurwerkfontein onder zijn kleding stopte. Dat gebeurde vrijdag in een park in Best. Volgens de politie moet de jongen een huidtransplantatie ondergaan. Rusland voelt zich beledigd door een Duitse carnavalswagen met Poetin erop. Dinsdag begint in Moskou een rechtszaak tegen de maker van de wagen. President Poetin wordt afgebeeld met een boevenpak en met bloed aan zijn handen. Het weer droog, vannacht gaat het 4 tot 6 graden vriezen. Morgen zonnig en koud en temperaturen rond het vriespunt. Dit is ZFM. nothing het geluid van Zandvoort.